Lot met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer heeft op een partijcongres een afkeuring uitgesproken over een voorstel van bondskanselier Merkel. Zij wil in Duitsland uitwijscentra vestigen voor migranten die worden teruggestuurd. Het plan van Merkel is onderdeel van een scherper asielbeleid, maar dat gaat Seehofer niet ver genoeg. Tegen de zin van de bondskanselier in wil Seehofer sommige migranten direct aan de grens terugsturen. Merkel zet in op Europese solidariteit op dit punt. In Mali zijn zeker twee doden gevallen toen een autobom ontplofte. dat gebeurde in de buurt van een patrouille waaraan Franse en Malinese militairen deelnamen. Volgens de lokale autoriteiten zijn de dodelijke slachtoffers burgers. Verder zouden er zo'n twaalf gewonden zijn, onder wie vier tot acht Franse militairen. Het gebeurde in Centraal Mali. In die omgeving zijn ook Nederlandse militairen gelegerd. De Nederlandse missie wordt in mei volgend jaar beëindigd. In het noorden van India zijn zeker 48 doden en zo'n 10 gewonden gevallen toen een bus van de weg raakte en in een ravijn stortte. Dat gebeurde in het voorgebergte van de Himalaya. Het ravijn was 200 meter diep. De bus was overvol toen het ongeluk gebeurde. Er was plek voor 28 mensen, maar de politie schat dat er zo'n 60 mensen in zaten. Het is nog niet duidelijk waarom de bus van de weg raakte, maar het had de hele ochtend geregend en eerder deze week had de regen daar in de buurt ook al voor een aardverschuiving gezorgd. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Het is de eerste zege van Red Bull op het thuiscircuit. Verstappen hield de Ferraris van Raikkonen en Vettel achter zich. De Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton vielen uit. Duizenden Nederlandse fans zagen hoe Verstappen voor de vierde keer in zijn carrière een Grand Prix won. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. De wind neemt wat af. Het koelt vannacht af naar rond de 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en 24 tot 28 graden. En er staat dan iets minder wind dan vandaag.